28 Een andere film die zijn Nederlandse première beleeft is Hugo van Martin Scorsese. Hugo kreeg 11 Oscar-nominaties en gaat over een weesjongen die in een klok van een station in Parijs woont. Het filmfestival in Rotterdam duurt tot en met 5 februari. De VSB Poëzieprijs gaat naar de Vlaamse dichter Jan Lauwerijns. Volgens de jury combineert zijn bundel Hemelsblauw, wetenschap en poëzie op geslaagde wijze. Jan Lauwerijns debuteerde in 1999 als dichter en publiceerde niet alleen bundels in het Nederlands, maar ook in het Engels en het Japans. De Vlaming krijgt voor het winnen van de VSB Poëzieprijs 25.000 euro. Dan nog het weer vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen overdag bewolkt en regenachtig bij een graad of 6.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 Die eh, een paar weken geleden nog een eh, optreden gaf in Nederland. We gaan, eh, gaan verder met Mark Pinkus muziek die hij in uh, eigen beheer heeft uitgebracht. Solo piano live in concert en de cd heet Slowly... The Way Goes By. Veel luisterplezier. Música Ushingozi ya mambo zuwezuni Ushingozi ya mambo zuwezuni Ushingozi ya makosi Awanzo abazali bonke abantwana bezekini kusho yamakhulu bonke abantwana bezekini kusho inkosi yamambuzo wezulu unguhabo kusho inkosi yamambuzo wezulu unguhabo kusho inkosi yamakhulu bonke yamakhulu kuishi ngozi ya mwangu zuezuri Mungu wangu kuishi ngozi ya mwangu zuezuri Mungu wangu kuishi ngozi ya makozi awandwana Ushikose mambo zozuri Mpumu wawo Ushikose mambo Fumilani munga matonda nizegiri Ushikose mambo Fumilani munga matonda nizegiri Ushikose mambo zozuri Mpumu wawo Ushikose mambo zozuri Mpumu wawo Ushikose makosi नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्रीधन्वन्त्रे नमः धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः Shri Dhanvantri Namaha Om Shri Dhanvantri Namaha Om Shri Dhanvantri Namaha Om Shri Dhanvantri Namaha Om Shri Dhanvantri Namaha Om Shri Dhanvantri Namaha Eva Primal solo. Normaal doet ze dat eh, met, eh, maakt ze muziek met Maiten en Manus, maar dit keer alleen mantras of Precarious Times. De laatste cd, de laatste track komt van de cd Touch of Spirit van Nadama. Nadama wordt uitgebracht bij eh, het label Malimba Records. Goed, ik ga eruit. Dit was ehm, ja, het laatste trekje natuurlijk alweer hier op CFM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen en wil je het allemaal nog eens nalezen? Dan kan dat via de website zfmzandvoort.nl En dan ga je naar programma info.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 Op de openingsdag van het Wereld Economisch Forum in Davos heeft bondskanselier Merkel zich opnieuw uitgesproken tegen een verruiming van het Europees noodfonds. Om de eurocrisis te bestrijden willen het IMF en een aantal EU-landen een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro. Merkel waarschuwde dat er niet te veel van haar land gevraagd kan worden. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de olie 20 tot 30 procent duurder wordt als er een olieboycott tegen Iran komt. Deze week kondigde de Europese Unie aan per 1 juli een olieboycott tegen het land in te stellen. Teheran dreigde na die aankondiging opnieuw om de straat van Hormuz af te sluiten. Zo'n 20% van de olie die wereldwijd wordt verhandeld gaat door die zee weg. De mensenrechten-tulp van de Nederlandse regering wordt mogelijk dit jaar niet in ontvangst genomen. De prijs zou worden opgehaald door de dochter van de Chinese winnares... Maar die dochter werd opgepakt op de luchthaven van Peking en heeft nu huisarrest. Minister Roosentaal heeft de Chinese ambassadeur om opheldering gevraagd. De Chinese activiste Nilan krijgt dit jaar de mensenrechten tulp, maar omdat ze gevangen zit zou haar dochter die prijs komen ophalen. Het 41ste filmfestival van Rotterdam is vanavond geopend met de Franse film 38 Témoins. Een andere film die zijn Nederlandse première beleeft is Hugo van Martin Scorsese. Hugo